De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van het kabinet. Anderhalf jaar later wordt de regeling nog verder uitgebreid. Dan kunnen partners vijf weken opnemen. En in die weken krijgen ze 70% van hun loon uitbetaald. Het kabinet denkt dat het partnerverlof goed is voor de band tussen ouders en kind. Minister Blok vindt dat het toezicht op de steun aan rebellengroepen in Syrië strakker had gemoeten. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat het toezicht wel adequaat was, maar dat het nog beter had gekund. Begin deze maand werd duidelijk dat de Nederlandse regering een gewapende groepering in Syrië heeft gesteund die door het Openbaar Ministerie als terroristisch is bestempeld. Afgelopen avond melden Nieuwsuur en Trouw dat de regering al in 2016 wist dat de groepering misdaden beging in Syrië. Toch kreeg de organisatie vorig jaar nog logistieke hulpgoederen. Volgens Blok zitten er altijd risico's aan het geven van zulke hulp en moet telkens worden afgewogen of die risico's opwegen tegen wat het oplevert. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben veel kritiek op het plan om scheefwoners aan te pakken. Mensen die in een sociale huurwoning blijven terwijl ze eigenlijk te veel verdienen. De vier coalitiepartijen willen dat deze huurders een flinke huurverhoging krijgen om ze te dwingen te verhuizen.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 dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch me dividend. Watch the way we drop it in a mix time. It rise and amplifying when we come in with the swing. Just following the pattern naturally. stick on your mind center, they watch the rhythm. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplify it when we coming with the swing. Just follow together, baby. You can make my life worthwhile. some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 一起嘛，north。 Gangnam Style to Your silly ways don't bother me. But I'm just saying, don't